uur. Goedemiddag, ik ben Stef Bandstra en dit is het nieuws van NWS op 3. PostNL heeft te maken met extreme drukte... waardoor het bezorgen van pakketten vertraging oploopt. De problemen begonnen al tijdens Pinksteren. Toen konden er door een combinatie van roosterproblemen en superveel bestellingen... maar weinig pakketten worden bezorgd. Het bedrijf probeert nu met extra personeel alle achterstanden in te halen. Het is nog niet duidelijk hoe lang het allemaal gaat duren. De politie heeft in de afgelopen week acht personen opgepakt... die ervan worden verdacht kinderporno te bezitten. Telefoons, laptops en andere andere apparaten waar het op zou kunnen staan zijn in beslag genomen. Dit gebeurde na verschillende meldingen van onder andere Google, Dropbox, Facebook, maar ook Snapchat. Het gaat om twee tieners van 16 jaar en zes volwassenen. De hitte slaat toe en dat merkt de natuur ook. Gisteren brak er een natuurbrand uit op de Leusterheide, bij Soesterberg is dat. En in Groningen, Friesland en Drenthe geldt nu de hoogste alarmfase voor het risico op zo'n brand. Verslaggever Mark Robin Visser checkte hoe de brand weer te werk gaat. De heide is al behoorlijk droog. Hoe gevaarlijk is het nu? Eh, het is eh, redelijk gevaarlijk in die zin van eh, dat we de mensen aandacht vragen om voorzichtig te zijn in de natuur. En alles wat ze zien qua rook of brand direct melden bij 112. In de rest van het land was de hoogste alarmfase al van kracht voor natuurbranden. En deze YouTuber heeft wat te vieren vandaag. Yeah mensen! Ik ben Enzo, hallo, ook wel bekend als het broertje van Milan. In ieder geval, je kijkt naar mijn allereerste video. Ik vind het superleuk, enthousiast. Verwacht niet veel, maar ik ga echt mijn best doen. Ik hoop dat ik superleuke films voor jullie kan maken. Het is Enzo Knol. Het is alweer tien jaar geleden dat hij zijn allereerste video online zette. Sindsdien doet hij het iedere dag. Hij heeft inmiddels ruim 2 miljoen abonnees en is een van de populairste YouTubers van ons land. In die tien jaar heeft de YouTuber veel leuke dingen meegemaakt, maar ook mindere dingen. Ja, dat is gekke werk. Ja, tien jaar van mijn leven gefilmd. Dat is eh, een jubileum voor ja, voor een derde van mijn leven eh, wat ja. op film staat. Ja, en over die mindere dingen. Zo kwamen hij en zijn vriendin laatst in het nieuws... omdat ze te hard hebben gereden en ruzie hadden gekregen met de politie. Toch heeft hij na al die jaren nog veel fans... en is hij nog niet van plan te stoppen. Het weer, de zon schijnt, het is warm. 30 graden in het oosten van het land. Vanavond is het nog lang warm en morgen wordt het nog warmer dan vandaag. Dan kans op de allereerste tropische dag met 27 tot 31 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in Noord-Holland hebben we nog altijd te maken met een drukke vrijdagmiddagspits. meeste vertraging daar nu op de A6, Muiden richting Lelystad. Voor Lelystad staat 12 kilometer file, de vertraging is bijna een uur. Dit komt door een vrachtauto met pech, de rechte rijstrook is dicht.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 Killing me softly with his song. Killing me softly with his song. Telling my whole life with his words. Killing me song. Yo. Yeah, yeah. This is why cleft Clef Refuge uh, cries uh, well. Little bass sitting up here on the bass.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 kunnen vanaf maandag zien of ze behoren tot de piekbelasters. Dan wordt er een website gelanceerd met informatie voor boeren die zich willen laten uitkopen. Het kabinet hoopt dat zo'n 3000 boeren zich melden. De formatie van nieuwe provinciebesturen duurt langer dan vier jaar geleden. In 2019 was rond deze tijd in acht provincies een akkoord bereikt over een nieuw college. Nu is dat er één. Vooral stikstof is in veel provincies een discussiepunt. Oudschaatster Barbara de Loor is de nieuwe presentator van Nederland in Beweging. Ze is de opvolger van Olga Commandeur, die 23 jaar lang het gezicht was van het programma... en in april bekend maakte dat zij ermee stopt. Het weer, ook in het weekend veel zon. Het wordt nog iets warmer, op veel plaatsen 30 graden of meer.